Daarbij is één iemand om het leven gekomen. Zes mensen worden vermist, vertelt deze Britse verslaggever. We know that 12 guests were on board. We know that 10 staff members were on board as well. It's been confirmed that one man has died, six missing. Amongst them um, is the British technology tycoon Mike Lynch. Ja, van de vermisten zou dus een bekende Britse zakenman zijn. Het jacht zou zijn van zijn vrouw, zegt de BBC. Duikers zijn bezig om de vermisten te zoeken. Twee medewerkers van een zorgboerderij die veroordeeld zijn voor mishandeling zijn voorlopig vrijgelaten. Dat komt door een fout van het Openbaar Ministerie dat vergat op tijd verlenging van hun voorlopige hechtenis aan te vragen. Ze gingen in hoger beroep, maar zitten dus nu voorlopig niet in de cel. De twee mannen werden veroordeeld tot bijna 5,5 jaar cel voor mishandeling en vernedering van cliënten. Prinses Amalia wordt een sjaars. Ze heeft zich aangemeld voor het Amsterdamse studentenkoor. Deze week doet ze mee aan de ontgroening, zegt tijdschrift Quote. Ze zou eigenlijk eerst uitgeloot zijn, maar via een speciaal kennismakingskamp mag ze toch meedoen. En het wordt een spannende anderhalve dag voor ruimtesonde JUICE die onderweg is naar Jupiter. De satelliet heeft de afgelopen anderhalf jaar een ronde gemaakt om de zon en komt nu terug naar aarde. Klinkt gek, maar dat is de bedoeling. Door de zwaartekracht wordt de zonde als een katapult afgeschoten en komt hij dus dichter bij zijn bestemming. Maar die manoeuvre is niet niks. Wat er eerst gebeurt is dat hij vanavond, eh, rond kwart over elf vannacht, langs de maan scheert op 700 kilometer hoogte. En dan morgen anderhalve dag later ook nog langs de aarde op 7000 kilometer hoogte. De zonde eh, bereikt pas over zeven jaar Jupiter. Daar gaat hij water op de planeet en de manen onderzoeken. Vanavond ook droog en zonnig. Morgen begint ook zo. Later op de dag komen er vanuit het westen buien aan met ook kans op onweer. Het wordt wel warmer, maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen een kwartier vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want er staat een kapotte auto bij knooppunt Nieuwmeer. 6 kilometer file daar. Rechterrijstrook is dicht. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. En op de A10 vanuit het Koenplein naar Watergaasmeer bij Durgerdam. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. 10 minuten ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid.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 Welkom. Dat heeft alles eh, te maken met een optreden die Lemon zelf gaat doen op 16 augustus. En dat is vrijdag, eh, want dan schijnt Paradiso omgetoverd te worden tot een soortement van café in de grote zaal. En daar speelt Lemon. En eh, dus dat is de reden waarom we deze uitzending begonnen met... Love Can Take You Places van Lemon. Ik zei het al, dit is de aflevering van 15 augustus. Dus komt hij nog ergens voorbij... dan weet je dus dat hij op donderdag 15 augustus is gemaakt hier in antwoord, Want dat is de plek waar we het doen. Ehm, wat gaan we doen? We hebben straks een, min of meer een opgenomen gesprek met Koen Alvarez. Die is weer terug van weg geweest. Dat eh, moeten de meeste mensen denk ik ook wel wat, wat zeggen. Want we hebben hem... Ja, we hebben het eh, materiaal van hem al laten horen in een aantal afleveringen van Alternative FM. En bovendien, Koen Alvarez komt ook live eh, spelen. Maar dat zal nog even een tijdje duren. Dat gebeurt in oktober. Dan komt hij hier spelen. En dat heeft alles eh, te maken met die EP. Die morgen uitkomt. Running on Quicksand. Dus dat is het, eh, de reden van het gesprek. Wat ik afgelopen week met hem heb gevoerd. Stiekem zeg ik, het is woensdag de 14e geweest. Dus het is een dag voordat wij dit programma in elkaar aan het timmeren zijn geweest Ehm, dan een mededeling dat er iemand niet komt. En dat is Jules Willems. Daar is een eh, wat eh, trieste omstandigheid eh, binnen de familie heeft plaatsgevonden. En dus heeft zij af moeten zeggen. Maar gelukkig, we hebben toch nog iemand weten te vinden... die vanavond in deze studio gaat komen. En dat is Ranja. En die is al eens eerder geweest. En hij komt uit Alkmaar over Jules Willems. De vervangende datum is 17 oktober. Dus, dus, die komt een week na um, Koen Alvarez bij ons spelen. Dus die eh, komt zeker dus nog langs. De EP heet Koud Waterfres En het nummer wat hierop eh, staat is ook meteen het op, eh, openingsnummer van Jules Willems. Die we dan toch even laten horen in deze aflevering. En het nummer dat heet De Donder van de Metro. pictures of people in clubs All having fun when I'm not Cause I don't know how to live Yeah, I don't know how to live Going to a store down the street I don't even know what I need. I don't know how to live. Yeah, I don't know how to live. What is this life? What to? to live. To talk with a friend on the phone. You ask me what's up, I don't know. I forgot what I did, cause I don't know how, I don't know. life. What's I cannot decide What about you? tried my best. van 8 augustus heeft eh, gezeten. Dat is deze Teddy Mac. En het nummer dat heet Damaged Minds. Daarvoor hoorde je Pony Machine met I Don't Know How To Live. En dat is van een EP die die heeft uitgebracht deze week. En daarvoor hoorden we uh, Jules Willems. Dat eh, was degene die normaal gesproken in deze aflevering zou moeten zitten. Maar vanavond hebben wij een ander daarvoor weten te regelen. En dat is Ranja geworden komt uit Alkmaar en hij zat al eens een keer eerder in een uitzending van ons. En dat is in het voorjaar van 2023 geweest. Gaat nog even nakijken waar eh, dat ergens heeft uitgehangen. Um, zo dadelijk gaat, eh, gaat dit even een blokje worden. Want het is een eh, lang blokje van ongeveer 20 minuten. En dat blokje dat heeft alles te maken met Koen Alvarez. Want zijn EP die komt op 16 augustus uit. Het is de aflevering van 15 augustus, dus, dus, dat is eh, morgen. En we hebben een gesprek met hem. En bovendien komt Koen Alvarez op 10 oktober in die aflevering van Alternative FM ook nog het aantal, het een en ander eh, laten horen eh, in deze ruimte. Dus dat is dan, maar zover is het nog niet wel eh, nu een eh, dame met wie wij hier eerder te maken hebben gehad. En dat is eh, in februari van dit afgelopen jaar geweest. En dat was Noralie Hendricks geweest. Die is daar ook geweest. En een van de nummers die zij volgens mij ook heeft laten horen was Walk the Chaos. not about the answers we have, but the questions we dare to ask. What if all that we need is our raw self when we dare to take off our mask? What if I let you free? the chaos with about the answers we have, the questions we dare to ask. You said that I don't get you flowers That you want a little time out in the rain Maybe I can join you in the water So that all the tears could wash away if I could come a little closer But now it seems you need a bit of space I'll always be beside you when you're walking all alone Even when a million miles astray all your questions I'll find answers to for now Just wait out the monsoon You say that you prefer to taste the bitter sugar in your tea If you feel we're rushing We can slow it down I know I can tend to be too sweet All your questions I'll find is alweer een lange tijd geleden dat wij Koen Alvarez eh, hebben gesproken. Maar er is weer alle aanleiding toe, want Koen heeft niet zo lang geleden eerst Running on Quicksand uitgebracht. En vrij eh, recent nog zelfs Monsoon. Maar nu eh, hebben we hem aan de telefoon. Goedenavond Koen. Goedenavond. Ja, want dat, dat nummer wat je eerst hebt uitgebracht, Running on Quicksand... Dat, eh, dat is ook de titel van de nieuwe EP die morgen gaat verschijnen. Ja, ja, dat is eigenlijk het, het, liedje wat het meest eh, ja, vorm geeft aan, aan de hele EP, heb ik het idee. Wat er eh, het meeste mee te maken heeft. Ja, hoe komt het ineens zo dat jij weer ineens... Ja, ik, het is een beetje oneerbiedig zoals ik het zeg. de geest hebt gekregen. Was het een lange tijd... was je met andere dingen bezig of wat dan ook? Ja, het is een combinatie van veel dingen. Want eigenlijk is is deze EP ben ik er bijna twee jaar geleden aan begonnen mhm. werken. Dus in dat opzicht was het vrij, eh, dicht op de vorige releases. Mhm. Alleen inderdaad, door wat je zegt, super druk met, met optreden en andere gelegenheden en zo, andere formaties. Telkens een paar dagen hier, een paar dagen daar aan kunnen werken. Mhm. Maar het, eh, dit jaar is eindelijk een beetje de vaart er weer gekomen en heb ik het dat ik het van de winter kunnen afmaken. Ja. Eh, hoe belangrijk is rust dan voor jou? Ehm, <laughs> heel belangrijk eh, in concept en idee. Ja. Om het daarna toe te passen is wel eh, wat ingewikkelder soms. Ja. ja. Dat ik het heel moeilijk vind om nee te zeggen tegen leuke dingen. Ben jij dan stiekem, als ik jou zo tussen, de, tussen alles door, liefhebber van muziek maken en ook ergens zien meespelen? ja, eigenlijk zo'n beetje alles wat iets te maken heeft met muziek maken, gitaar spelen, zingen, wat dan ook. Mhm. Is het voor mij heel moeilijk om nee te zeggen, ook als ik een hele drukke week heb. Ja. Eh, waar, dan eh, merk je dan op een gegeven moment als je te veel ja zegt? Dan merk ik dat ik eigenlijk alleen maar op de bank wil gaan liggen. <laughs> Ja, dan komt er weinig uit, hè, denk ik. Maar ja, inderdaad. Dan, dan komt er gewoon weinig uit. Dan ga je in een soort van automatisch ding. Maar ik ben het aan het leren, hoor. Ik, ja. Uh, ja, eh, er goed op te letten. Ja, want eh, ja? is leuk en het moet ook leuk blijven. Blijven natuurlijk, ja. Ja, want geef eens even een inkijkje in het, in het gevoelswereld en in, in de brein van Koen Alvarez als het gaat om muziek maken. Oeh, ja, daar stel je echt een goede vraag. Ehm, ik zie eigenlijk een paar verschillende, verschillende kanten ervan. Want ik speel als gitarist en ook in mijn eentje wel heel veel, bijna, ik wil het niet oneerbiedig benoemen, maar van commerciële klussen. Ja. Dus bedrijfsfeesten, bruiloften, coverband, dat soort dingen. Ja. En daarnaast natuurlijk ook nog de, ook weer heel erg plat, gezegd, eh, de creatieve kant ja. spelen met artiesten, dus eigen muziek, ja. eigen liedjes schrijven. Ik ben tegenwoordig ook met andere zangers en zangeressen uh, hun liedjes aan het opnemen, een ja. aan het produceren en zo. Dat is nou echt een beetje de creatieve kant en het, het plan of het idee in ieder geval erachter is om gewoon met muziek maken eigenlijk mijn mijn, weet het, mijn huur te kunnen betalen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, dus... Te kunnen leveren. ja, ja. de droom natuurlijk. Ja, het, het, het lijkt dan een beetje een soortement van, eh, van ja, eh, je moet wel eigenlijk om ook die commerciële dingen te, te doen, om eh, de schoorsteen te laten roken, om het even op zijn populair Hollands te zeggen. en aan de andere kant, de dingen die je het liefst doet, hè, je eigen muziek maken, ja, dat schiet er dan, dan wel eens een beetje bij in. Zoiets. Ja, maar dan eh, zoiets wel, maar ik vind het, die commerciële kwestie en gewoon live muziek maken met sommige van beste vrienden mhm. ook wel echt een van de leukste dingen om te doen. Ja, ja, ja. Eh, oh, dus het is... Eh, ehm, ja, het is een beetje de, balans vinden vooral. Ja, ja, maar die heb je dus kennelijk eh, gevonden. Eh, doordat je dus nu alweer twee eh, singles hebt uitgebracht. Plus een EP die, die eruit gaat komen. even over die EP. Hoeveel tracks komen erop te staan? Het zijn vijf, vijf liedjes uiteindelijk geworden. Mhm. Ehm, waarvan er dus al twee uit zijn. En de, de volgende drie die zijn dan vanaf, vanaf morgen inderdaad te horen ja. Eh, en, en als het eh, gaat om eh, de EP, hè, Running on Quicksand heet, heet de EP... zit er ook een soortement van rode lijn in? Dat vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen. Ja, rode draad moet ik eigenlijk zeggen. Maar, want, ja? Ja, ja, want ehm, ik denk van wel omdat... Eigenlijk heel simpel gezegd, omdat ik alles heb ingezongen... en alles heb meegeschreven en alles mm zelf heb opgenomen. Dus dan moet er bijna een rode draad in zitten, zou ik denken. Mhm. Maar wat ik wel het idee heb deze keer is dat de liedjes qua genre best wel wat van elkaar verschillen. Ja. Zelfs al Running on Quicksand en Monsoon zijn eigenlijk heel erg verschillende nummers. De ja. meer akoestisch, folk-achtig ingesteld en het andere is toch wel weer wat meer band. Ehm, ja, rootsie bijna. Ik, ik vind het soms heel moeilijk om het een naam te geven qua, qua genres. Maar, ja. maar dit, eh, dit is echt een beetje de EP waarin ik een beetje aan het ontdekken ben. Wel, eh, welke kant ik allemaal mee op kan gaan. Ja, ja, ja. Eh, nou zag ik ook dat jij dus van, al, van, van die twee singles ook nog een, een, een YouTube-versie hebt gemaakt. die, zit, die, die zijn totaal totaal anders van hoe het op de single is geworden. Ja, precies. Ik, ik speel echt echt superveel gewoon in mijn eentje. Mhm. Solo. Dus ik dacht, het lijkt me wel, wel leuk om ook een filmpje in een filmpje te kunnen laten zien van hoe klinkt het als ik het ergens in mijn eentje ga spelen. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad, kijk, bij, eh, bij het opnemen van, van zo'n plaat, zo'n zo'n liedje of zo, mhm. ik, ik blijf eh, laagjes kunnen verzinnen. Weet je, van oh, wat als we een, eh, nog een percussieding hier doen? Of wat als we hier nog een gitaartje erbovenop doen? En mhm. dat is super vet, om in te kleuren. Maar ik heb ook altijd het idee van een liedje moet wel blijven staan. Ook als alleen met gitaar en zang of alleen piano en zang. Ja, ja. ja. Ik vind het wel vet om dan proberen. Kijken of dat lukt. <laughs> Ja, nou ja, dat is, eh, dat is dan uh, kennelijk uitgemond in eh, deze, deze EP. ga je er ook nog iets ja, mee doen in de zin van optredens, onder de aandacht brengen? Gaat dat ook nog gebeuren? Ja, dat is ehm, misschien een beetje een muzikant eigen, maar ik vind mezelf verkopen echt super moeilijk. Mhm. Dus ja, er staan wel een paar van kleinschalige optredens hier en daar. Ja, oké. Eh, ik, uh, eh, hoe het? Ehm, ik ga ook wel, heb ik ook al gedaan met uh, Running on en Monsoon, maar een beetje op die Spotify playlist proberen te komen. Ja. En wat we nu aan het doen zijn natuurlijk, dat helpt ook altijd. Ja, oké. Dus een beetje lawaai maken via de media en de sociale media, dat soort dingen precies. Ja, ja. Eh, nou ja, daar zijn wij ook een beetje eh, in, een, eh, in, de, in de laatste fase gekomen van het gesprek. waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Als het goed is, uh, overal zo'n beetje. Dus bijna elk social media ding, Instagram, TikTok. op Spotify kan je liedjes luisteren. Op YouTube ben ik te vinden. Apple Music, verzin het maar. En het, het handige en het heel erg gemakkelijke is. Dat, zover ik weet, ben ik de enige met deze combinatie voor- en achternaam. Ja. Koen met een K en dan Alvarez. Ja. Alvarez op zijn heel. Ja. Dus als je dat intikt op Google, ben ik eh, het eerste wat bovenkomt. Wat echt mega, mega handig is. En een website heb je geloof ik ook nog, toch? Heb ik ook, ja. ja. Ik heb een website, dat is koenalvarez.com. En dat is eigenlijk gewoon alleen een soort landingspagina. En dan stuurt het door naar Spotify of... light brushes your weary skin. You feel the warmth, but you don't let it in. Overwhelmed, but you follow the stream. You float along while you drown in routine. You're still dreaming of starting over, but you keep drifting away from the ocean. Pinewood forests are getting older you the people grow colder so raise your voice but the words just won't come out you're screaming underwater and whisper when you raise your voice but you lose it in the crowd like running on quicksand you whisper when for guidance from teachers and gurus to find the tribe that you've always belonged to. Breathe forgiveness for liberation and find yourself at the source of creation. So raise your voice, but the words just won't come out. You're screaming underwater and whisper when you raise your voice, but you lose it in the crowd like running on quicksand. You whisper when you your voice, but the words just won't come out. You're screaming underwater. Raise your voice, but you lose it in the crowd. And whisper when you raise your voice is. Eh, dat je dan eh, op een gegeven moment in het verleden kunt kijken van wat eh, de microfoon nou was die Ranja heeft gebruikt bij het vorige optreden. Want we zijn bezig met een soundcheck. Dat was ook de reden waarom ik dit opgenomen interview heb laten horen. Want dat is natuurlijk slim. Want dan kan iedereen gewoon lekker zijn werk blijven doen. Het waren dus een aantal nummers. Bijvoorbeeld over wat eh, ik heb eh, laten horen van Walk the Chaos van Norley Hendricks. Daar begon het mee. En eh, Monsoon was daarachter te horen van Koen Alvarez. En daarna het gesprek. En vervolgens Running on Quicksand. En dat is meteen ook het titelnummer van de EP. Die morgen gaat verschijnen van deze Koen Alvarez. Die zelf 10 oktober in deze studio aanwezig is. In die aflevering is hij dan te horen met eh, dat nieuwe materiaal. Dus dat is allemaal wat er eh, te wachten staat. Uh, dat zeggende gaan we nog gewoon even wat muziek laten horen. Vorige week is dit uitgekomen. En in de zoektocht naar een vervanger eigenlijk van Hugh Willems... en dat is uiteindelijk Ranja geworden... kwamen er ook nog mensen binnen die op een gegeven moment zeggen... ja, maar wij hebben eigenlijk ook nog wel wat. En deze Merulsa is één van die mensen... En dat is best wel heel erg interessant. Afgelopen vrijdag is dat uitgekomen. Wat zeg ik, dat is alweer bijna twee weken terug. Het nummer dat heet About You. Alle vrienden zijn haar kwijt voeten hebben het begrepen In de club neemt zij haar tijd Zij geeft iedereen de kans Maar niemand houdt haar nu nog bij Ze wil altijd nog wel leven En nooit heeft ze ochtends spijt Ze wil dansen Vanavond is de allerlaatste avond in de club Ze laat alle mannen spinnen, Want al jaren is ze bluff ze Nee, vanavond, dat wordt later pas een put Ze laat alle glazen vullen, nooit genoeg vloeibaar geluk Oh, ze is het kwijt vanavond wederom We zij wil geen maconnen en geen rondkom. Haar vraagt of ze straks nog even langs langskomt Enige wat ze denkt is rood om maar ze heeft het geflikt, ze snuift uit een brink, neem nog een lik En ze heeft alles, ze geeft nu geen shit Ze neemt nu geen shit van iemand meer aan Zij wil hier langs, ze wil blijven gaan Ze wil weer dansen en blijven gaan Ze wil weer dansen haar geluk. Want niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. Niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. Niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. Niemand kent haar naam hier, niemand kent haar naam. was dat. En daarvoor hoorde je van met eh, About You. We draaien nog, eh, gewoon nog even vrolijk eh, verder in. Het is Kafka ooit ook geweest bij ons in de studio. En dat nummer dat heet Shimmering Light. Shimmering light Dancing on water Beauty of night surround you Watery eyes Give away stories We could rewrite If you want to Talk to me, talk to me now I'd be yours if I know how Talk to me, talk to me now Give me a sign, if you'd ask me This is fire someone such a beautiful sight that surrounds you. You're taking me higher. My heart is kicking the beat, but there's a look in your eyes that I can't read. Please talk to me, talk to me now. I'd be yours if I know how. Talk to me, talk to me now. You're meant to be mine oh if you dance time time fly. Blue skies, never mind. Blue skies, or doesn't time fly? Blue skies, never mind. And while heaven dries out have another glass of the bravery. Are we numb enough to face the east? I'm scared to be another dying spirit after century. Saturn is not what he pretends to be. I am empty handed and I'm proud. How do you? was dit met When While Heaven Dries Out. Ja, ik moet het goed zeggen. Daarvoor eh, eh, hoorde je Kafka met het eh, nummer Shimmering Light. We zijn een beetje aan het eind van dit uur gekomen van deze aflevering. Dit eerste uur van deze aflevering op 15 augustus. Waarin straks Ranja weer het nodige laat horen van hem. En het materiaal wat hij tot dusver gemaakt heeft. Ik heb even uitgezocht. Het was de aflevering van 2 maart 2023 waarin hij toen heeft eh, gezeten. Dus eh, we zijn alweer bijna... Nou, we zijn dik een jaar verder. Bijna anderhalf jaar verder eh, voordat hij weer terug is. Geldt ook voor de gasten die in de editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zit. En dat is over twee weken. want dat is Lisette Aviva. Die is hier ook al een aantal malen geweest. Dat wordt voor haar de vierde keer. maar dit keer in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is nieuw. Eh, maar goed, eh, daar zit twee jaar tussen. Dus het eh, mag wel weer eens een beetje dit uur. Ik zou het zeggen, dat sluiten we af. En deze dame was twee weken terug in deze uitzending te horen. En ze is bezig met een EP de wereld in te slingeren. En dat is deze Linde. En helaas verschenen single heet Last. storms outside, I'll sing this song for you. And when I'm feeling better, under clear blue skies, it seems like nothing new. It got me feeling oh, oh, oh lost, makes me believe. burns inside, and I need to feel the truth.